In de grote steden is Koninginnedag volgens de politie voor zover bekend feestelijk verlopen. Er waren wel wat arrestaties voor kleine vergrijpen zoals vernieling of diefstal. In Eindhoven werden 27 feyenoord de stad uitgezet. De burgemeester had gehoord dat ze rellen wilden schoppen in de stad en liet ze met een noodverordening verplicht terugkeren naar Rotterdam. In Amsterdam is de reinigingsdienst weer aan het werk gegaan. Tijdens Koninginnedag werd gestaakt, waardoor veel rommel op straat bleef liggen. Ook in Den Haag is de staking voorbij. Daar werd na de koninginnedag al een keer schoongemaakt om de ergste rommel weg te halen. In Utrecht begint de reinigingsdienst vandaag juist aan een staking van een week om hun cao-eisen kracht bij te zetten. Olieconcern BP moet veel meer doen om het olielek in de Golf van Mexico te dichten, vinden de Amerikaanse autoriteiten. De olie bedreigt de staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida. Er worden 6000 reservisten ingezet om de vervuiling aan de kust van Louisiana te bestrijden. Een onderzoekscommissie van het Huis van de Afgevaardigden wil dat de BP komt uitleggen hoe het lek kon ontstaan. De PvdA is niet langer de grootste leverancier van wethouders. De partij zag het aantal wethouders bijna halveren. De grote zegen van lokale partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen begin maart levert die partijen ook veel wethoudersposten op. Ook de VVD won fors en heeft van de landelijke partijen nu de meeste wethouders in het land, op de voet gevolgd door het CDA. Ruim 30.000 mensen hebben via een petitie op internet steun gegeven aan het vrouwenstandpunt van de SGP. De partij moet van de Hoge Raad vrouwen toelaten op de kieslijst. Maar de ondertekenaars vinden dat daarmee het recht op godsdienstvrijheid te makkelijk opzij wordt gezet. De SGP laat vrouwen wel toe als lid, maar ze mogen zich niet verkiesbaar stellen.